Waterwalgemoed bij het NWS Journaal. De politie heeft in Zandpoort bij IJmuiden een hond doodgeschoten... die drie mensen aanviel op een dorpsfeest. Volgens ooggetuigen was het een pitbull... die onder andere zijn eigen baasje te lijf ging. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn is onduidelijk. Dit weekend was er in Amsterdam ook een incident met een agressieve hond. Een meisje van zes klom door een hek... en werd aangevallen door een pitbull die haar ernstig verwonde in het gezicht. Die hond is in beslag genomen. Er is opnieuw iemand opgepakt voor betrokkenheid bij de aanslag in Nice. Een 36-jarige man van wie foto's zijn gevonden waarop hij te zien is met de aanslagpleger. In totaal zijn er nu zes mensen opgepakt voor de betrokkenheid. Bij de aanslag op de Franse Nationale Feestdag 14 juli reed een man met een vrachtwagen door het publiek. 84 mensen kwamen om en de dader werd doodgeschoten door de politie. In het noorden van Rusland is een jongen van 12 overleden aan mildvuur. In het gebied is een uitbraak van de mildvuurbacterie. Door een extreem hete zomer is een bevroren kadaver van een rendier met mildvuur bloot komen te liggen. Tientallen mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis en duizenden rendieren zijn bezweken door besmetting met de bacterie. Een deel van het gebied in de regio Jamalië is ontruimd en besmette mensen en dieren zijn in quarantaine geplaatst. In het gebied was sinds 1941 niemand meer besmet met mildvuur. Het management van de Poolse voetballer Arek Milik heeft officieel bevestigd dat hij overstapt van Ajax naar Napoli. Milik tekent in Italië voor vijf jaar. De transfer zou Ajax 35 miljoen euro opleveren. De voetballer werd tijdens een overwedstrijd van Napoli al gepresenteerd aan het publiek... en zei dat hij het geweldig vindt om deel uit te maken van een club met grote historie en met fans vol passie. Het weer vannacht vooral in het zuiden wat regen. De minima liggen rond de 13 graden. Overdag is het bewolkt en regenachtig.